Nadat Murda werd opgepakt kreeg hij een uitreisverbod, maar dat is nu dus opgeheven. Voor het verheerlijken van drugs kan de rapper 5 tot 10 jaar de cel ingaan. Transavia krijgt groen licht om vanavond de eerste gestrande mensen in Marokko op te halen. Van Marokko krijgen ze in totaal 10 vluchten om mensen op te halen die niet meer weg mochten. Woensdagnacht annuleerde Marokko alle vluchten naar Nederland, Engeland en Duitsland vanwege de coronasituatie in die landen. Op een filmset in Amerika is het helemaal misgegaan. Acteur Alec Baldwin schoot daar tijdens opnames een cameravrouw dood. In zijn pistool hadden losse vlodders moeten zitten, maar dat was dus niet zo. Ook de regisseur van de film raakte gewond, maar hij is buiten levensgevaar. De opnames gaan voorlopig niet door. En liefhebbers hebben er lang op moeten wachten. Maar na 24 jaar is het eindelijk zover. In de Hortus Botanicus in Leiden is de penisplant tot bloei gekomen. Deze plantenverzorger sliep al nachten slecht van de opwinding. Ja, ik was echt wel heel blij, want ik, ik loop al ruim een week te zeggen dat hij over twee dagen open gaat. Gisteravond ging hij echt al meer open, dus dan hadden we echt al het idee het gaat nu wel gebeuren. En vanochtend begon hij echt te stinken en dan weten we oké, nu bloeit hij echt. Ja, want er hangt een lijklucht rondom de plant om vliegen aan te trekken. Dat maakt deze bezoekers allemaal niets uit. Ze zijn er speciaal voor gekomen. Had u hem eerder gezien? Uh, nou, gister, eh, gisteren op tv. En 30 jaar geleden, 25 jaar geleden ook. En nu hadden we zoiets van, we hebben de leeftijd, maar nu mogen we kijken. Het is dat toch, hè? dat al die mensen een selfie willen met de penisplant. Het <laughs> is de grootste penis die je ooit hebt gezien. <laughs> Mocht je ook een selfie willen, snel zijn, want de penisplant bloeit maar twee dagen. Het weer, de regen trekt van noord naar zuid. De rest van het weekend wat minder onstuimig. Morgen en zondag vaker droog en minder wind. En dan zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In een groot deel van Nederland is het heel erg druk onderweg... maar in Noord-Holland valt het nog mee met de vertraging. Alleen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... heb je een kwartier oponthoud tussen Schiphol en Roelevarensveen.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 Same. Yo, slamming and banging, you dig that? Uh, uh, uh. A to the L to the I to the U C to the J to the U to the L I. S to the H to the A double G.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 When me touch it with uh-uh. uh. me coolie. Uh. Cause you turn me on with your big Babylon. Whoa. A to the L to the I to the Z. Woo. to yeah. the E to the L I Z. S to the H to the A double G Z Y. What? Rude boys Rude get boys get A to the L to the I to the Z. On the Yes. To the L I Z. baby. to the H to the A double G Z. That's right. Stand. Rude boys get dizzy. You know me love it, yeah, truly. From me head down to my coolie. Ah, woman, you turn me on hey, with your big Babylon. Hey, Julie, you got the sweet that's coolie When me touch it with me coolie.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 Wanneer mensen hun boosterprik kunnen halen is nog niet bekend. Bevallen is vanaf maandag weer mogelijk in het Gelder ziekenhuis in Zutphen. De personeelsproblemen op de afdeling verloskunde zijn dan na ongeveer een maand opgelost. Die afdeling ging dicht nadat drie medewerkers waren ontslagen... omdat ze zich volgens het ziekenhuis onprofessioneel hebben gedragen. In Emmen is vanmiddag een dode gevallen bij een brand in een huis, meldt RTV Drenthe. Iemand anders kreeg zoveel rook binnen dat hij naar het ziekenhuis moest. Het weer, vanavond alleen nog in het zuiden van het land wat buien.